De kroeg van Wilma is een van de cafés die open mag. Ze moesten er nog wel even met een schoonmaakploeg doorheen. Ja, het was zeker heel erg stoffig. Een aantal maanden hebben we helaas niks kunnen doen. Dus inderdaad, alle flessen opgepoetst, de glazen opgepoetst. Eh, eh, de bierinstallateur moest weer opnieuw komen om eh, alles door te spoelen... zodat er toch weer een vers biertje uit de tap kon komen. Een half miljoen mensen vonden het geen probleem om zich te laten testen... in ruil voor een biertje en een schaaltje vlammetjes in het café. Maar er was maar plek voor een paar duizend. Mensen die in de buurt van Tata Steel in IJmuiden wonen... zijn vaker ziek dan in de rest van Nederland. En dat komt doordat de luchtkwaliteit in die omgeving slechter is... blijkt uit onderzoek van het RIVM. Er zitten meer fijnstofdeeltjes in door de enorme fabriek die daar staat. Het onderwijs moet na corona echt worden opgekrikt. Voor de coronacrisis gingen jaarlijks al duizenden leerlingen van school zonder goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. En corona heeft dat alleen maar erger gemaakt, zegt de inspectie die zich grote zorgen maakt. Door de crisis worden de verschillen nog groter. Rijke ouders kunnen volgens de inspectie makkelijker een goede school kiezen of extra bijles regelen. En de visdeurbel is ontzettend populair. In de twee weken dat hij er hangt is al ruim 32.000 keer aangebeld. De visdeurbel is een camera bij een sluis in Utrecht. Als je er een vis voorbij ziet zwemmen, dan kun je op de bel drukken. En dan doet sluiswachter Rashid de sluis voor ze open. Hij is er druk mee. Die camera hangt daar onder water. Maar ja, je kan niet voor iedere vis eh, die wordt gezien schotten. De hele dag komen mensen vragen en waar is die eh, visdeurbel, waar is die camera? De site is al 735.000 keer bezocht, ook vanuit de VS, Rusland en Australië. Het weer. Buien vanmiddag, soms met hagel. Het is een graad of 9. Na morgenochtend dan stopt het weer een tijdje met regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 You swore you had control of it When I stood back you flipped on your supply mm -hmm. You had me, you ZFM. eraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven vol illusies. Alle leuke dagen bij de afgedruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan het als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Het leven gaat door, je begint weer van voor. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Hoezo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tegen Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is.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 Het Outbreak Management Team pleit voor minder en kleinere proefevenementen. Volgens het OMT worden er nu 200.000 mensen op grote evenementen verwacht... wat zal leiden tot meer besmettingen en dus meer ziekenhuisopnames. Het speciale politiekorps van het Capitool in Washington was op de hoogte van een mogelijke bestorming. Uit intern onderzoek blijkt volgens Amerikaanse media dat de politie was gewaarschuwd dat Trump-aanhangers dat van plan waren. Het weer vanmiddag in het binnenland wat buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw, bij 9 graden. Vanavond krijgt het op en vannacht kan het licht vriezen.